Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Johan Derksen heeft in zijn talkshow Vandaag Insight gereageerd op de kritiek op zijn misbruikverhaal. Gisteren vertelde hij hoe hij als twintiger een grote kaars in een bewusteloze vrouw had gestopt. Dat noemde hij een jeugdzonde en dat kwam hem op veel kritiek te staan. Derksen zei vanavond in het programma dat hij geen aanleiding ziet om excuses te maken. Hij vertelde wel een andere versie van wat er was gebeurd. Hij zei dat hij de kaars op een sokkel tussen de benen van de vrouw had gezet. Dat Derksen zijn verhaal heeft afgezwakt maakt weinig indruk op Mariette Hamer. Zij is de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Hamer zei in Met het oog op morgen dat Derksen niet weet hoe kwetsend het is om op deze manier te spreken over seksueel geweld en over vrouwen. De gemeenteraad van de Engelse stad York heeft unaniem besloten om de Britse prins Andrew zijn ereburgerschap af te nemen. Aanleiding zijn de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van Andrew. Hij schikte in februari met Virginia Giuffre, die hem had aangeklaagd voor ontucht met haar toen ze 17 was. Het is daarmee volgens de gemeenteraad van York ongepast voor prins Andrew om enige band met de stad te behouden. Prins Andrew blijft wel hertog van York. Die titel wordt door de kroon uitgedeeld. Oekraïne heeft drie raketten afgevuurd op de door Rusland bezette stad Gerson. Dat meldt het Russische staatsbersbureau RIA op basis van bronnen bij de Veiligheidsdienst. Van Oekraïnse zijde wordt de raketaanval op Gerson niet bevestigd. Volgens RIA hebben de Russen twee van de drie raketten onderschept. Een Russische verslaggever in de Oekraïnse stad meldde eerder op de avond een aantal krachtige explosies in het centrum.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 Byline no they finish. Oh, make you try to enjoy. Say kata kata ururu no they finish. Eh. Make you try to enjoy. Problem not they finish. Eh. So make you try to enjoy. Uh-huh. Oh, could dance like Luala. Yeah, Luala. Oh, could dance like Luala. Yeah, Luala do You I myself. I just want it my life judging. I don't like bad. I don't go find your trouble. I don't like a salad. So far my money the double. As my money the pile up, oh, it make me happy, oh. happy. Oh. As my money the pile up, oh, it sweet my bottle, oh. bottle. know they finish. We could try to enjoy, but I know they finish try to enjoy. Se kata kata wuru wuru no the finish. Make you try to enjoy. Problem be not the finish. So make you try to enjoy. Uh -huh. Make you dance like Luwala. Yeah, Luwala. Make you dance like Luwala. like a diamond.